op de Tennessee-woud kwam een vriend, ik had hem lang niet gezien. Ik stelde hem voor aan mijn liefste en liet hem samen dansen. Zo stal hij mijn meisje van mij. Nee, ik vergeet als de Tennessee was, Nu ik weet wat ik daarbij verloor. Ik verloor mijn allerliefste. Die avond toen zij danste, die heen. zweven in zijn armen. En ik zag haar ogen glanzen toen hij zacht iets tegen haar zei. Ik zag hoe zij plots naar me keken. En toen ze elkander kusten, wist ik, het was over voor mij. Nee, ik vergeet. festivals. Nu ik weet wat ik daarbij verloor. Ik verloor mijn allerliefste. Die avond toen zij dansten, die heerlijke Tennessee was.